Goedemorgen, ik ben Dielke Teerstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Moeten kinderen boven de 12 jaar ook een coronaprik krijgen? Demissionair minister De Jonge neemt daar vandaag een besluit over. Gisteren zei de Gezondheidsraad dat dat een goed plan is als de kinderen het zelf willen. Maar niet alle politieke partijen zien het zitten, zegt verslaggever Wilco Boom. Onder andere Denk en Wilders hebben grote bezwaren waarom zou je jongeren vaccineren terwijl zij veel minder vaak dan anderen besmet raken en er ook veel minder ziek van worden gemiddeld, Redeneerde zij. Toch raadt deze immunoloog kinderen een coronaprik aan. En dan is het toch van ja, als je denkt van ja, je hebt straks een besmettelijke variant en als kinderen dan niet gevaccineerd zijn en ze raken allemaal besmet, ja, dan zijn dat toch een, misschien wel honderden kinderen die dan in het ziekenhuis terecht kunnen komen. Dus het is ook uiteindelijk eh, ja, gunstiger voor kinderen zelf, eh, voor hun eigen gezondheid, om ook gevaccineerd te zijn. En niet alleen voor hun gezondheid. Ze denkt ook dat nieuwe uitbraken ertoe kunnen leiden dat de scholen weer dicht moeten. Het ministerie van Landbouw heeft gesjoemeld om Nederlandse vissers te helpen. Sommige boten mochten van de EU experimenteren met een nieuwe techniek... waarmee ze een flinke voorsprong hadden op concurrenten. Eigenlijk mochten 22 boten daarmee werken... maar door het gesjoemel werden er vier keer meer vergunningen afgegeven. Geen paard, maar een motor in de gang gisteravond in Zevenaar in Gelderland... Vlak voor het einde van haar rijles raakte een leerling de controle over het voertuig kwijt en knalde door de voordeur. De traumaheli werd erbij gehaald, maar kon ook weer worden geannuleerd omdat het toch wel meeviel. En alle kwartfinalisten van het EK zijn bekend. Oekraïne was het laatste land dat zich plaatste. In de blessuretijd van de tweede verlenging knikkerden ze Zweden uit het toernooi. Ook voor de commentator was het een verrassing. Daar is hij! Daar is hij toch! Het lukt toch! Tofbiek doet het! Oekraïne gaat naar de kwartfinale. Naar Rome tegen Engeland voetballen. Oekraïne is de verrassing in de kwartfinale. Eerder op de avond won Engeland met 2-0 van Duitsland. Het weer, wolken en buien die kunnen opnieuw heftig zijn...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 Nederlanders legden vorig jaar bijna een derde minder kilometers af dan in 2019. In totaal werd er volgens het CBS 147 miljard kilometer gereisd. In 2019 was dat 211 miljard kilometer. Sinds het begin van de extreme hittegolf vrijdag zijn in de Canadese provincie British Columbia meer dan 100 plotselinge sterfgevallen vastgesteld. Het gaat vooral om ouderen. Gisteren werd in de provincie een weerrecord gebroken toen de temperatuur opliep tot 49,5 graad. Het weer hier bewolkt en buien. Het wordt vandaag hooguit 16 graden. be afraid piace così. questo ritmo che sale Senti come va, senti come va, senti, senti, senti come va libera, libera l'anima.